Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Hofstee verwacht dat het aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld zal verminderen. In Nieuwsuur wijst hij op de nieuwe, naar eigen zeggen succesvolle aanpak van criminele bendes. Na een liquidatie is de kans volgens Hofstee groot dat de daders worden gepakt. En verder worden bijvoorbeeld wapenhandelaren ook succesvol aangepakt. In anderhalf jaar tijd zijn er zeker 13 grote wapenvondsten gedaan. Volgens Walvishoofdstee zijn daardoor waarschijnlijk een paar liquidaties voorkomen. Sinds 2012 is er in Amsterdam sprake van een liquidatiegolf. Daarbij zijn al 30 mensen vermoord. Blaricum in het Gooi is de duurste gemeente. Daar zijn de woonlasten het hoogst, bijna 1200 euro per jaar gemiddeld. Blijkt uit de atlas van de lokale lasten 2015 van de Rijksuniversiteit Groningen. In Aalten, in de Achterhoek, is dat ruim de helft minder, gemiddeld 520 euro. In ruim twee derde van de gemeente liggen de woonlasten tussen de 6 en de 800 euro. De onroerend zaakbelasting is dit jaar met 2,7 gestegen en ook daarin is Blaricum koploper. De explosie gisteren in een appartementencomplex in Berg aan de Maas, bij Urmond in Zuid-Limburg, is veroorzaakt door de man die daarbij gewond raakte. Hij is degene die de gaskraan opendraaide in zijn woning. De bewoner, die door de explosie om het leven kwam, had vlak daarvoor de brandweer gealarmeerd wegens een gaslucht in het gebouw. Eerder werd gedacht dat hij de explosie had veroorzaakt. Duizenden Ieren zijn in de hoofdstad Dublin de straat op gegaan om te protesteren tegen een nieuwe waterbelasting. De belasting van een paar euro is een bezuinigingsmaatregel. Volgende maand wordt die voor het eerst geheven, maar voor veel Ieren is de nieuwe maatregel letterlijk de druppel. Ze vinden water een primaire levensbehoefte waar je niet extra voor moet betalen. Het weer. Buien trekken weg, het klaart op. Daar waar het onbewolkt is daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen meer zon, een matige oostenwind en 8 of 9 graden.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 Dat doen we natuurlijk met de lekkerste hits op de radio. Het laatste shownieuws. De party-update en de 10 boven beste plaat voor de dansvloer. En natuurlijk straks het tweede uurtje. De Global Housewives met DJ Mouse en straks in het derde uurtje uit Italië DJ Cavaschelli. Met het beste uit de clubs van Italië. Als opening hoor je Oliver Heldens met zijn allernieuwste hit Melody. Onderweg zometeen Asher, Gerson Meen. Misschien eh, dat je het gevolgd hebt, de best singer-songwriter in Nederland. Daar heeft hij aan meegedaan. Maar eerst die Martin Garrix. Hij is een studio ingedoken met Asher. En dit is het resultaat. Don't look down. Is your head spinning? Is your heart racing? Is the fire? Je wil niet weten wat een kaartje kost. Nu zit ik hier, ik zie alleen maar lotgenoten. We staan op zoek naar het geluk. Oeh, we gaan dronken zijn vanavond. Maar ik heb al een tijdje het verlangen. naar even wat nieuws, even wat anders. En ik durf het bijna niet te vragen mag ik een plaatje draaien Eentje die ik voel Lekker dansbaar maar niet te druk Je snapt wat ik bedoel En DJ het is best gezellig Maar er is nog zoveel meer Eventjes wat anders Zeg me klinkt het zo verkeerd En DJ ik wil niet zeiken Maar het voelt soms niet zo goed al die twerkende meiden in een iets te strakke broek. De DJ staat en de DJ draait en de DJ is de baas. De DJ komt en de DJ gaat en de DJ kent zijn plaats. De mannen kijken driftig om zich heen en de dames gooien alles in de strijd. De pijlen vliegen in het rond. Hier en daar zijn ze raak we zijn er nog lang niet, we dansen. Richting het einde van de nacht. De helden schieten uit de grond. Dat kan drank doen. Ik doe soms of ik niks heb gezien. En ik doe soms of ik niks heb gehoord. En ik doe soms of het me allemaal niet stoort. Maar soms doet het me zeer Maar mijn hart. Door oh, dat schreeuwt DJ mag ik een plaatje draaien. Eentje die ik voel. Lekker dansbaar, maar niet te druk, je snapt wat ik bedoel. En DJ, het is best gezellig, maar er is nog zoveel meer. Eventjes wat anders, zeg maar, klinkt het zo verkeerd. En DJ, ik wil niet zeiken, maar het voelt soms niet zo goed. Al die twerkende meiden in een iets te strakke broek. DJ staat en de DJ draait en de DJ is de baas. De DJ komt en de DJ gaat en de DJ kent zijn plaats. Yeah, Ursha baby, this is for the A. Uh -huh. Shawty, I don't mind if you dance on a pole. that'll make you a whole shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money. Your money, money, money. Cause I know how it is. Go handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes. Long as you coming home, girl, I don't mind the ballers in here tonight, they gon' buy a hundred bottles. As soon as you shake it, I know they gon' make it colossal in here. Raining is Cause shawty, you thinking them tricks that you do with your body. Got all of these niggas, they crowding around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own, baby. Who am I to judge? Who am I to judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I met you in the club. I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A, shawty, I don't Mind If you dance on a pole That'll make you a whole shawty I don't mind When you work until three If you're leaving with me Go make that money, money, money Your money, money, money Cause I know how it is Go handle your biz And get that money, money want You can take off your clothes, long as you coming home, girl. I don't mind. No, I don't. When you get off of work, I'll be ready to go in the Rari. And when we get home, we have us our own little private party in here. So I don't worry at all about the things they do I say. I love you anyway. You can twerk while in a split. You racking up them tips. Your body rocking, your booty popping. I'm proud to call you my bitch. They be looking, but they can't touch you, shawty. I'm the only one to get it. So just go ahead, keep doing what you do. I don't mine. Yeah. If you dance on a pole, that'll make you a whole shawty. I don't mind. Mine. When you work until three, if you're leaving with me, go make that money, money, money. Your money, money, money. Cause I know how it is. Gonna handle your biz and make that money, money, money. Your money, money, money. Uh -huh can take off your clothes. Let's get it. Long as you coming yeah. home. What you suggest? I'm just trying to cut her up, trying to bust a nut, to take somebody bitch, turn her to a slut, Trying to fill my cup, trying to live it up. Throw some hundreds on her ass, walk her out the club. Yeah, hold uh, lap dance for the first date. Better throw a few bands, that's third base. It's okay if you work late. We can still party like it's your birthday. We can still party hard in your birthday suit. Knock the pussy out the park like my name Beirut. Shout that she just wanna tip, I just wanna see a strip. If you fuck me like you love me, shout that you might get rich. Have a own cake, her own place, blowing own gas, no roll aid. When we in the bed, she like the role play. Tell her friend to join in both ways. Shawty, I don't no. mind yeah. if you dance on a pole. That don't make you a hoe. I don't, do mind when you work until three. If you leave with me, girl, I know you gotta make that money, money, money. Oh. Your money, money, money take off your clothes. Long as you coming home, girl, I don't mind. Dat was Usher en I Don't Mind. Deden samen met Juicy J. En daarvoor horen we Gerson Main met DJ. En het was een opname van eh, het programma The Best Singer Songwriter van Nederland. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Lenny Kravitz ziet er met 50 lentes op de tellen nog zeer apentijdelijk uit. En dat heeft zo zijn redenen. De Let Love Rules is behoorlijk ijdel. Zo bleek afgelopen woensdag in L.A. Er werden foto's van hem gemaakt. Hij werd op straat gespot. En hij maakte even een kleine pitstop bij een geblendeerde auto. En waarom? Om te checken of zijn haar goed zat... en of zijn outfit nog wel helemaal eh, strak was. En eh, ze was gisteravond, nee niet gisteravond, wanneer was dat eh, van de week? ik heb het gisteravond gezien toevallig. Mijn vrouw zat te kijken. Maar de Cinderella Story. Als moderne assenpoester heeft Hilary Duff haar natuurlijke goudblonde koep. Maar in real life rockt ze tegenwoordig een turquoise kapsel. Van de week, eh, dat was geloof ik op woensdag, was ze 27 jaar actrice. Even bij de kapper geweest en eh, het kapsel is nu helemaal turkoois. Ja, je zal er maar mee lopen, hè? Je moet het maar mooi vinden. CFM Zandvoort onderweg zometeen. partyagenda. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 21 maart 2015. Maar nu is even muziek. Alweer een muziek van een Nederlander. Het is de zonderling met telraam. Alleen je hoort niet dat hij Nederlander is. Prince en de Power Generation. En met eh, I Wanna Be Your Lover. En daarvoor horen we de zonderling. Met Telraam. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdagavond. 21 maart 2015. En zoals altijd beginnen we eerst met de Brainwash. In de Escape in Amsterdam het wekelijkse feest Brainwash. Vanaf 11 uur ben je welkom. Nu tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 eurotjes. En voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft vanavond meegenomen Greg van Buren, Mark Jr. en de MC is Marbo. Dat vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Club Air hebben we het feestje Access. Begint om 11 uur, duurt ook tot 5 uur in de ochtend. Interesse aan de deur 18 euro. Met onder andere Sick Individuals, Mighty Fools, Sam Fox, Discharge, Delivio, Nené Daziel en Swazi. Nee, Swaddy MC. <laughs> Dat is de MC voor eh, vanavond. Dat is allemaal in uh, Club Air, het feestje Access. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore begint rond middernacht, duurt tot 5 in de ochtend. Intree 10 euro. En onder andere Abstract, SMP, Irwan, Flava, Scream, Waxbrand, Prime, Kid Q, DJ Sak, en nog veel en wel meer kan je allemaal verwachten vanavond in de Melkweg... met het wekelijksfeestje Encore. En vanavond in de Stalker. Ik heb weer een steef prijs gekregen, dus kijk voor de zekerheid even op de website clubstalker.nl. Ik noem er één op. Vanavond in de Stalker het feestje Cliché Saturday. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 7 eurotjes. En voor meer informatie dus eh, check even de website clubstalker.nl. Met Daboots en, en een paar vrienden. Die staan er verder niet bij, maar... Eh, hij zeker niet in zijn eentje, de boots. Dus eh, gewoon even kijken op de website. En anders gewoon naar de stalker gaan. En dan ga je het allemaal gewoon zelf meemaken. En vanavond in Patronaat, ook in Haarlem. Chris Scott Only. Begint om 10 uur, doet het 4 uur vannacht. Voor meer informatie check heb uh, eh, creation-events.nl. Met de eh, natuurlijk Scott, Chris Scott achter de deks. Dus Vanavond dus in het patronaat Chris Scott Only. En tot zover de feestjes. we waren vanavond trouwens ook een feestje Rap Nu. In locatie eh, Rap Nu, dat zit op de boulevard Bernard. Het eh, springfeest is om 7 uur begonnen. Het is, eh, ja, duurt om tot kwart voor 12. Dus je <laughs> hebt niet echt wel nut om daar naartoe te gaan. en Alhoewel, hè? in ieder geval, Chef Roulette en DJ Pauli Wants eh, a Cracker zijn daar aanwezig. Dus uh, die 10 euro, dus dat in eh, rap nu. Met het feestje Springfeest. Net als zover ook de feestjes gaan we snel door met muziek. Want daar was je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Hij is vorige week nieuw binnengekomen. In de hitlijsten. Dota met Hungry, maar kan je vertellen. Vorig jaar augustus was die plaat al lang klaar, want toen had... Ehm, Nicholas Ibach er al een remix van gemaakt. Je hoort hem nu, Dootar met Hungry. Get off the bar.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 Oh, our heart is all we've got out in this war of mooier dan alle sprookjes. Jij was daar toen ik broke was en ik gezend op de makken. Je hebt me helemaal veroverd, ik wil nooit meer een ander. Kan het nog steeds niet bevatten, wat jij met me doet. Maar wat je met me doet, dat voelt goed. Maar jij ook, ik zou bij je want En alles draait nu om goud Maar ik geef weinig om materiaal. die shit laat me koud Voor mij pad doe ik de was of speel ik kop voor een dag Zolang ik samen met jou ben zeg ik de toekomst gedag Wil wakker worden aan de kust En verdwalen met jou Op een onbewoond eiland Me verslapen met jou Ik wil een manege met een paard Een huis met een open haar maar jij bent degene die alles compleet maakt Dus blijf bij mij, ik laat je nooit in de steek You never know you made a mistake met Till It Hurts. Dat samen met Eden. En het was de, eh, ja, de stevige versie, de LNI TNZ remix. Oftewel een beetje hardcore op de radio. En daarvoor de muziek van Gers Doel met zijn laatste schrift Nooit meer alleen. Het is even tijd voor de team boven beste plaat van de dans. Deze week op 10 Zed's Dat en Oliver Helders met You Know. Op 9 Chris Lake met Chest. Op 8 Leonardo Leandro moet ik zeggen, da Silva met Sing It Back. En op 7 Martin Salvage en GTA met Intoxicated. Op 6 Grider and the Wolf met Good Vibes. En op 5 Lucas en Steve en Rockefeller met Do It Tonight. Op 4 Calvin Harris en Mike Pickering met eh, Pray to God. En op 3 Oliver Helders met Melody. Die heb je als opening gehoord in dit programma. Op 2 Kirby met Discharge. Misschien gaan we die zo meteen nog even draaien. En op één deze week de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Alexander in de remix van Don Diablo en Sid met Make Me Feel Better. En die hoor je, niet, die hoor je nu op de radio op de nummer 1 in de 10 boven beste plaat van de dansgroep. when she heard the sound. House got heart, can't turn around. I'm in the club and I'm with your mom. I'm in the club and I'm with your mom. I'm in the club and I'm with your mom. I'm with your mom. I'm in the club and I'm with your mom. I'm in the club and I'm with your mom. I'm in the club and I'm with your mom. Checking with your mama. house got a heart, can't turn around. Bow, bow, bow, bow. I'm in the club and I'm checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. I'm checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. Checking with your mom. I'm in the club and I'm checking with your mom. in with your mama. tonight. I wanna freak you, girl. Your body's so freaking tight. high. Every freaking day, every freaking night. I wanna freak you, girl. Your body's so freaking tight. Tough Love met So Freaking Tight. En daarvoor Harvey en Trevor Lovely met Jacking With Your Mom. En ook hoor je nog W&W eh, met Rave After Rave. CFM Zandvoort, het eerste uurtje van de Nightwalk zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen de break. Het nieuws en weer, en daar zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië. Met DJ Cavaschelli. Met de het beste van de clubs uit Italië gezegd.